Ook de verboden moslimbroederschap mag meedoen en dat is voor het eerst. De radicale moslimbeweging ging het overleg in met de eis dat Mubarak weg moet. Vicepresident Suleiman leidt het overleg. Onder de acht oppositieleiders is ook iemand met een christelijke achtergrond. De regering hoopt dat de situatie in Egypte weer normaal wordt. De banken zijn een aantal uren open geweest en sommige ambtenaren zijn weer aan het werk gegaan. Maar ook vandaag wordt er nog gedemonstreerd in Cairo. Een automobilist is zaterdagochtend vroeg in Limburg aan de dood ontsnapt toen zijn auto werd geraakt door een stuk beton. Een onbekende had vanaf een viaduct over de A76 bij Spouwbeek een stuk trottoirband naar beneden gegooid. De auto werd geraakt op de voorbumper. De 18-jarige bestuurder kon zijn auto op de weg houden en op de vluchtstrook stoppen. Hij is ongedeerd. Van de dader ontbreekt ieder spoor. Door drie grote bosbranden in de buurt van de Australische stad Perth zijn zeker twintig huizen verloren gegaan. Zes blushelikopters en meer dan 150 brandweermannen proberen te voorkomen dat nog meer huizen, boerderijen en wijngaarden in de as worden gelegd. Enkele tientallen mensen zijn geëvacueerd. De Poolse Formule 1-coureur Robert Kubica is bij een ongeluk ernstig gewond geraakt. Hij crashte toen hij in de buurt van de Italiaanse stad Genua meedeed aan een rallywedstrijd. Kubica verloor de macht over het stuur en reed met hoge snelheid tegen een muur. Het duurde geruime tijd voor hij uit het wrak kon worden bevrijd. Daarna is hij met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de plaatselijke autoriteiten is Kubica niet in levensgevaar. Hoe hij er precies aan toe is, is niet duidelijk. Er zijn berichten over botbreuken en inwendige verwondingen. Het weer bewolkt en droog bij een graad of 10. De west-zuidwestenwind trekt aan en wordt vanmiddag langs de noordwestkust weer stormachtig. Morgen wolkenvelden en in de middag vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal.